Ik heb je nooit mogen ontmoeten. Ik heb je nimmer mogen kennen, dat is raar. Ik heb je nooit mogen begroeten. Ik miste jou op ieder feest en dat is na. Ik zat nimmer bij jou op de schoot mij voerde nooit eentjes brood. Maar één ding weet ik wel en wis. Ik voel het steeds als een gemis. Ik mis de warmte. Ik mis de warmte van het huis waarin je leeft. Ik mis de liefde. Ik mis de liefde van het hart dat voor mij geeft. Ik mis de charme dat ik kan vragen, opa, speel je nu met mij? Mijn vader heeft me vaak beschreven Hoe goed jij ups en downs in het leven overwon Misschien heeft hij wat overdreven Ik wou zo graag dat ik je kennen leren kon Want één ding voel ik, dat is waar Wij zijn een stukje van elkaar Maar andere namen in één ruk dat grote deel van mijn geluk. Ik mis de warmte, ik mis de warmte van het huis waarin je leeft. Ik mis de liefde, ik mis de liefde van het hart dat om mij geeft. Ik mis de charme, dat ik kan vragen opa, speel je nu met mij? dat gaat nooit voorbij.